Daarbij raakten vier kinderen en een chauffeur gewond. De kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar waren op weg van Erika naar Emmen om naar school te gaan. Naar aanleiding van het ongeluk gaat de gemeente Emmen bekijken of het strooibeleid moet worden aangepast. Het ministerie van Landbouw laat vanmiddag een nieuwe tankmelktest doen bij een geitenhouder in het Limburgse Belveld. Als die test positief is, zal Landbouw de rechter vragen het bedrijf alsnog te mogen ruimen college van Beroep voor het Bedrijfsleven besloot vandaag dat het bedrijf voorlopig niet wordt geruimd. De geitenhouder had een kort geding aangespannen omdat zijn bedrijf volgens hem niet besmet is. Hij heeft tankmelkmonsters laten nemen, die zijn getest door meerdere instanties. Daarbij zouden sommige monsters positief en andere negatief zijn. Volgens het college van beroep is dat voldoende reden om het bedrijf niet te ruimen. Tegen de eigenaar van koffieshop Checkpoint in Terneuzen is een gevangenisstraf geëist van anderhalf jaar. Hij wordt verdacht van het in bezit hebben van meer dan de toegestane hoeveelheid hash, van drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Checkpoint was de grootste coffeeshop van Europa. Nadat bij invallen grote hoeveelheden hash waren gevonden, werd de coffeeshop in Terneuzen vorig jaar gesloten. De zaak tegen Checkpoint wordt gezien als een proefproces. Als de rechter meegaat met het Openbaar Ministerie, kan dat gevolgen hebben voor veel coffeeshops in Nederland.